Jelle Seubring met het NOS Journaal. Iran legt de schuld voor het vastlopen van de onderhandelingen in Pakistan bij de Verenigde Staten. Volgens de Iraanse parlementsvoorzitter heeft Iran toekomstgerichte voorstellen gedaan... maar is de VS er niet in geslaagd om het vertrouwen van de Iraniërs te winnen. Na 21 uur onderhandelingen liepen de onderhandelingen vannacht stuk. Voor zijn vertrek uit Pakistan zei de Amerikaanse vicepresident Vance... dat er goede, afspraken zijn, goede gesprekken zijn gevoerd en dat het er slechter voor Iran is dan voor de VS, dat er geen akkoord is. Onduidelijk is hoe het nu verder gaat. In Antwerpen zijn de eerste gereinigde schepen vertrokken uit de haven... na het olielek van donderdagavond. Toen kwam er bij het tanken van een containerschip stookolie in het water terecht. De opruimwerkzaamheden zijn nog in volle gang, meldt het havenbedrijf. In natuurgebieden in de buurt is olie aangetroffen en zo'n 100 vogels zijn besmeurd. Ook in de Zeeuwse Hedwiegepolder is volgens het Belgische persbureau Belga olie terechtgekomen. Natuurorganisatie Het Zeeuws Landschap zegt tegen Omroep Zeeland dat de schade mee lijkt te vallen. De man die gisteravond uit het water bij IJmuiden is gehaald is overleden. Het is volgens de politie een man van 52 van wie de woonplaats niet bekend is. De man sloeg gisteravond overboord van een vissersboot in de haven. Hij werd na 20 minuten gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. De marathon in Rotterdam is bij de vrouwen gewonnen door de Ethiopische Mikidis Chimelis. De 20-jarige liep drie seconden sneller dan het parcoursrecord. Bij de mannen ging de winst naar Gaye Idemo Adola, ook uit Ethiopië. Twee kilometer voor de finish haalde hij de Belg Bashir Abdi in. Snelste Nederlander was Filmon Tesfu hij werd de zevende en won daarmee de Nederlandse titel. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden.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 Yeah, baby tonight, the DJ kind us falling in love again. So dance, dance like it's the last, last night of your life, life. Won't get you right. Cause baby tonight. like there's no tomorrow, that's just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up when the music drops, we both put our hands up Put your hands on my body. Swear I've seen you before.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 What did we do wrong? Why did it die? And if you got no love for me, then I'll say goodbye. van Zandvoort. Dit is ZFM. off when I'm at the bar. All the people wanna try, it's like, give me some more.